een Klomp met het NOS-journaal. Volkswagen heeft in de eerste zes maanden van dit jaar wereldwijd de meeste auto's verkocht... en heeft daarmee zijn Japanse concurrent Toyota verslagen. Dat is voor het eerst sinds 2007, toen de Duitse autofabrikant openlijk liet weten wereldleider te willen worden. De Volkswagen-groep verkocht het eerste halfjaar 20.000 auto's meer dan Toyota. De Technische Universiteit van Eindhoven heeft vorig jaar een Russische natuurkundige ontslagen vanwege spionage. De 28-jarige Ivan A. werkte in Eindhoven aan ontwikkeling van supercomputers. De Duitse geheime dienst kwam erachter dat A. in Duitsland geld kreeg van een Russische diplomaat en vertrouwde de zaak niet. Ivan A. werd vorig jaar op het vliegveld van Düsseldorf aangehouden. De Nederlandse kledingindustrie verliest jaarlijks bijna een miljard euro door de verkoop van goedkope namaakkleding. Winkeliers en fabrikanten lopen inkomsten mis doordat consumenten valse merkartikelen kopen op vakantie in het buitenland. Dat gaat ook ten koste van banen. Bovendien loopt Nederland belastinginkomsten mis. Voor de hele Europese Unie komt het verlies door de verkoop van nepkleding uit op 26 miljard euro. In het zuiden van Frankrijk is bij opgravingen een menselijke tand gevonden van 560.000 jaar oud. De vondst werd gedaan door een 16-jarig meisje dat zich als vrijwilliger had aangesloten bij een groep archeologen. Het gaat om een tand van een volwassene. Het is een belangrijke ontdekking, want er zijn heel weinig menselijke fossielen uit die periode. In het gebied in de buurt van Perpignan worden al sinds 1964 opgravingen gedaan. De tand die nu is gevonden is het oudste menselijke fossiel dat daar is opgegraven. Dan nog het weer, bewolkt en buien met kans op onweer, vooral in het noorden. Verder veel wind en het is ongeveer 17 graden. Morgen vooral ochtends buien en daarna zon en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Almere is een ongeluk gebeurd.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta guitarra que yo siempre canto. cuando se de dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. cuando se marea dolores, cuando se quema de amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila.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 Climb into my mouth now, child. Ba ba da ba da ba, za ba ba, ba da ba da ba, za ba ba, ba da ba. Za ba da ba, ba da ba da ba, za ba ba, da ba da ba, do, za ba ba, za ba ba, boom boom boom boom boom boom boom.